uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. CDA-leider Buma heeft tijdens de algemene beschouwingen opgeroepen... tot beschaving in de Tweede Kamer. Hij ergert zich aan het gescheld van Wilders van de PVV en Kuzu van Denk. Wilders zei dat Kuzu moet oprotten uit Nederland... vanwege Kuzu's opmerking dat als autochtone Nederlanders... een probleem hebben met een multiculturele samenleving... zij op moeten rotten. Ook maakte Wilders een opmerking over het privéleven van D66-leider Pechtold. Buma vindt dat er grenzen zijn overschreden. Dit wordt op scholen bekeken, zei de CDA-voorman. De Belgische kerncentrales in Doel en Tihange hebben te maken met meer betonproblemen. Bij een inspectie bleek dat het beton in de bunkerplafonds van nog twee reactoren niet aan de eisen voldoet. Er zijn volgens de Belgische nucleaire waakhond geen risico's voor de bevolking, de werknemers en het milieu. De politie mag weggebruikers die keer op keer worden betrapt op hufterig gedrag gericht volgen. De rechtbank in Utrecht heeft dat gezegd. Daar werd voor het eerst een automobilist op basis van deze methode veroordeeld. De man van 21 uit Leusden was eerder door de rechter veroordeeld voor wangedrag in het verkeer... en heeft een dossier van zes pagina's met allerlei overtredingen en misdrijven. Om die reden besloot de politie en het Openbaar Ministerie om hem extra te volgen. De advocaat eiste vrijspraak omdat zijn cliënt niet zonder toestemming van justitie gevolgd had mogen worden... maar volgens de rechter valt de actie binnen de politiewet. Het prentenboek Fabeldieren krijgt het Gouden Penseel... de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek. Illustrator is Ludwig Volbeda. In het Rijksmuseum zijn de originele tekeningen te zien... op een tentoonstelling over illustraties. Het weer tot slot, met name aan zee soms harde wind. In de loop van de avond kan in het noorden wat regen vallen. Morgen 20 tot 26 graden. In het binnenland zonnig, in het westen en noorden meer wolken. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Geen files en 26 graden. Heerlijk. Je luistert naar ZFM Zandvoort. Willem Bruist. The Magic of the Sixties. Ja, dan krijg je als je dikke vingertjes hebt. En dan eh, wil het nog eens gebeuren dat je een knopje indrukt. Mijn welgemene excuses. Het is die jetlag. for me. you zo, zo, eh, zo ging dat ook natuurlijk. En eh, die, die, die sita, die Indiaanse eh, gitaren, ja, ik, ik, ik weet niet wat ik, uh, wat ik daarmee heb. Maar ik heb al heel altijd stiekem de wens gehad om daar ooit een keertje op te spelen. Dus mocht je nog zo'n ding thuis hebben staan, dan zou ik zeggen... Ja, laat hem eventjes weten. Stuur me een berichtje, een mailtje, bel maar. ja, alles kan. Goed zo. Hola, rustig jongens, rustig. We hebben dan weer een, eh, een, een verzoekje. Eh, een verzoekje dat live, eh, ja, live ingebeld eigenlijk. En dan word, je mij, dan, wordt dan word je door mij te woord gestaan. En natuurlijk zet je mij gelijk voor het blok. Want dan denk ik, oh mijn jongens, waar haal ik de nummer nou weer vandaan? Ehm, nou, kan je vertellen, het is gelukt. Het moet nog, ja, hoe zeg je dat nou in het Friesk? Hier Heet dat zo? <laughs> Nee, ik geloof het niet, hè? Nee, oké, okay. Famke Kumpen. right to say that I won't be home anymore. Cause something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. stopped to rest for the night. And that is when I saw her as I pulled in outside of a small motel. She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24. her if she would stay. She said, okay. and I caressed her, kissed her, told her I'd die before I would let her out of my arms. For oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do, and I can never, never, never. Ja, dat was een verzoekje Gene Pitney. En dat ging helemaal naar Herenveen toe. Dan gaan we weer een stukje verder. We gaan richting Veldhausen. En dat is in Duitsland. En uh, die vroegen met de volgende nummer van... Uh, ja, vertel het maar. You talk like Marlene Dietrich.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 Oh, yes, you do. You go to the embassy parties where you talk in Russian and Greek. Oh, and the young men who move in your circle, they hang on every word you speak. Oh, yes, they do. But where do you go to, my lovely?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 your bed. Oh, tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes, I do. Oh, well, you're in between 20 and 30. That's a very desirable age. And your body, well, it's firm and inviting. But you live on a glittering stage, oh, yes, you do and your name it is heard in high places. You know the Aga Khan. He said you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh, ha ha ha.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 They tried. So you look into my face, mighty glad, and remember just who you are. But no one forget me. Ja, Forget Me Forever. Dat waren zijn laatste woorden trouwens. Ja, ik wou nog even zeggen dat het nummer ooit eens in het Nederlands is uitgebracht door... Uh, door de, eh, ja, door de Eindhovense zanger Armand. Misschien ken je hem wel van Ben ik de Min. En dan heet het eigenlijk, ja, vrij vertaald. Waar ga je nou heen, eh, mijn liefste? Het is een, uh, het is, moet kinderen luisteren naar YouTube en zo. En, ja, ja. Ha, zo. En dan zet ik het raam open richting Amerika, want dan gaat het volgende nummer naartoe. Het lijkt of jullie allemaal een beetje wakker beginnen te worden. Ik weet niet wat het is, maar goed. Deze gaat in ieder geval richting Texas. Diamond. En eh, altijd komt hij wel een keertje voorbij met wat voor nummer dan ook. En eh, deze was toevallig van 1969. Dus het kon allemaal ook nog, ja. Nou, zolder is weer knap gezellig. Ik dacht, nou ja, Sinterklaas komt weer aan. Ik was al eh, weer klaar en ik denk van nou, pak de kerstboom van de zolder. Nee, daar was er weer te vroeg voor. Volgende nummer, Green Tambourine. De Lemon Pipers, 1967 dacht ik. September. berichtje krijgen van mensen die zijn dat ze tevreden zijn. Nou, dan hoop ik dat het eh, komt door de muziekkeuze. Want ik zeg maar zo... de Clown, de Man's Earth Band. Dat is helemaal in die beginning, ja. Ik kreeg net een, eh, een verzoekje van, eh, van iemand die zegt van... God, eh, kun je ook ja, metal muziek draaien uit de jaren 60? Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Nee, helaas pindakaas, zeg ik dan maar. Daar hebben wij andere programma's voor. Ehm, geen lompen, maar metalen. En dan zou je even contacten moeten nemen met Hel en Donder. Oftewel Ruud en Angela Jansen, want die weten er alles van. die zijn ook te vinden in de studio... Eh, dat is meestal rond eh, ja, middag, hè, lunchtijd en zo. Eh. Die weet ik alles over, over de metal. En als ik weet niks van metal, ik weet niks van rock. Ik weet eigenlijk, weet eigenlijk helemaal <laughs> niks van muziek. Eigenlijk niet. Ik doe ook maar wat. Dus. la leyenda Hoi! shadows Ja, ja, ja, ja, die, die, dozi, bereki, mekentit. Ja, ik word helemaal gek van joh. Dat zijn namen, als je die allemaal moet onthouden, dan, dan, dan denk ik bij mezelf van... Daar word je toch helemaal, eh, dat je zegt van nou, uh, ja, dat je, ja, nee, dat is niet goed. Dat geldt ook voor het volgende nummer trouwens, alleen die titel al in Agada Davida. Eigen Butterfly. De korte versie. Don't you know that I'm loving you? In a Garda Vida, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? Don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that never to come back. I've people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. to believe.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 volgende keer. <laughs> Ja, Volgende week woensdag weer een uitzending van, uh, van Bruis. Tenminste, net wil zeggen, als Charles Duif... Eh, eh, ja, als hij van de witte krijtrots in Engeland springt... met zo'n ding, met zo'n... hoe noemen ze een ding? Zo'n delta-ding. zo'n aanhanger. Doet hij het niet, dan, ja, dan ben ik er weer. ik zag hem, uh, ik zag hem in Muiden op de boot stappen... met een hersenen grote eh, delta vliegen bij zich. Ik zei, joh, wat, wat, nou, weet je nou dan? Ja, zeg ik, spring van die witte krijtrots af... en eh, dan vlieg ik naar Japan. Ik zei, Japan? moet je in godsnaam met Japan doen, man. Japan! Japan? Ja. maar waar precies in Japan dan? Hij zegt... Uh, I desire ja, ja. Die Charles Duif. Hij woont naar Osaka. Vanaf die werd rijderosten in Engeland. Nou, jongen. Doe dat maar niet, want voordat je weet heb je in de wind. En ja, dan lig je met je vlieger in de achtertuin in Staborst. Nou, dat wil je echt niet. <laughs> Nee. Nee, goed. The good old 60s, daar luister je tenslotte naar En eh, geweldig mooie muziek. En dat geldt ook voor deze band uit Antwerpen. Wel eens van gehoord? The Wallace Collection, Daydream. de Wallace Collection uit Antwerpen. Meesterhit en monsterhit. Geweldig. Dit is typical, uh, typical 60 zeg ik dan maar. Ja. En ze zeggen ze altijd, vreemde muziek, vreemde bands. En zijn vaak ook heel erg vreemde mensen. Maar ik denk eh, dat het wel meevalt. En eh, het schijnt zo dat de Doors er een nummer over gezongen hebben, dacht ik. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange, Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. strange, when you are strange, when you're het eh, vreemd, strange, dan ben ik het ook. Wat dat betreft leef ik eh, best wel in het verleden. En eh, ach, ik ben happy. Ja. En dat geldt ook voor de jongens van Jet Rotul. Living in the past. en dat brengt ons weer op, eh, ja, op kwart van negen alweer. Er is nog 15 minuten te gaan. En, eh, ik, had, eh, ik had nog enkele nummers die ik graag had willen draaien. 72 om precies te zijn. En kan je vertellen, dit gaat me niet lukken. En ik denk als ik dat ga doen, dan schreeuwt iedereen dat ze eruit willen.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 You'll be dead before. pretty. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before. dat eh, <laughs> in Zuidoost, Amsterdam Zuidoost, eh, dat wij dus niet live draaien. Dan kan je vertellen, wij doen dat dus wel. Ah. En dat waren trouwens de Animals. Vroeger, vroeger had je dus Radio Luxemburg. En het allereerste nummer wat ik hoorde op Radio Luxemburg, dat was deze. Still love it! Runaway Del Shannon. Jawel. 8 minuten van We draaien nog een paar nummertjes. En, uh, ook weer onbekende nummers, zoals deze. Tenminste, onbekend. and my hands can't feel to grip and my toes too numb to step wait only for my boot heels to be one ouderwetse meuk. Zo lekker om te draaien, zo lekker om naar te luisteren. En ja, dat is muziek die eh, er altijd voor zorgt eh, dat ik onderweg blijf. En eh, ja, nu het zo zegt. Ah. Richting de klok van 9 uur, vrienden. Je luistert naar ZFM Zandvoort. The Magic 60s van Willem Bruist. but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go.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 Dat is het enige wat ik kan zeggen. En dat brengt ons alweer aan het einde van dit programma. Ik vond het natuurlijk weer helemaal niet leuk om het te doen. <laughs> ja, doe maar weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben in ieder geval voor twee uur lang alleen maar jaren 60 muziek. En eh, reken erop, er komt een vervolg. Tenzij je zegt van... Wow, is dat nou nodig? Ja. Je hebt kunnen luisteren naar de jaren 60, 61, 62, 63, et cetera, et cetera, et cetera. Iedereen bedankt voor eh, de inzet natuurlijk. Verzoekjes, van die waren natuurlijk. Ongelovige luisteraars die dachten dat het niet live was. <laughs> Jawel. Luisteraars die onder de blauwe plekken zitten. Geen zorgen, het komt allemaal goed. Friesland Boppen, ook weer bedankt. En allemaal tot snel weer. Dag.